is Renate Evers met het NOS Journaal. In Griekenland is de extreemlinkse partij Syriza aan zet om te proberen een coalitie te vormen. De partij eindigde zondag bij de parlementsverkiezingen als tweede. En de grootste partij, de conservatieve Nieuwe Democratie, is er niet in geslaagd een regering te vormen. De leider van deze partij, Samaras, zei gisteravond dat het onmogelijk was om tot een akkoord te komen met twee andere partijen. Hij gaf de formatieopdracht terug aan de president. Syriza is tegen tegen de bezuinigingen die de huidige regering wil doorvoeren. Hij heeft drie dagen de tijd om een coalitie te smeden. CDA-kandidaat lijsttrekker Bleker wil op langere termijn af van kernenergie. Dat zei hij in het eerste debat tussen de zes kandidaten voor het lijsttrekkerschap in Rotterdam. Het CDA is altijd voorstander geweest van kernenergie en sprak zich in 2010 nog uit voor twee nieuwe kerncentrales. Volgens Bleker laat bijvoorbeeld Duitsland zien dat het ook anders kan. Het debat in Rotterdam kwam nauwelijks van de grond. De verschillen tussen de kandidaten bleken klein. Het volgende CDA-debat is woensdag in Groningen. Oliemaatschappij Shell heeft te kampen met twee nieuwe lekken in de oliepijpleidingen in het zuiden van Nigeria. De afgelopen dagen had het Brits-Nederlandse bedrijf ook al last van lekken die het gevolg zijn van diefstal van olie. Die lekken waren net gerepareerd. De aanvoer van de olie loopt nu tijdelijk via andere leidingen. Oliediefstal wordt voor Shell een steeds groter probleem in Nigeria. Volgens het olieconcern worden er in het Afrikaanse land dagelijks zo'n 150.000 vaten olie gestolen. Het weer in het westen valt wat regen. In de rest van het land is het overwegend droog en komen opklaringen voor. In het oosten schijnt vanochtend eerst nog de zon, maar vanmiddag vallen verspreid over het land wat buien.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 She's really counting all your love, still struggling up took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope he puts his arms up higher I can see him crying out, yeah Is there anybody out there?